De pil moet je binnen vijf dagen na eerste klachten innemen. Bijwerkingen zijn hoofdpijn, overgeven en een verhoogde bloeddruk. 1G zou een goede oplossing zijn om weer open te kunnen volgens de nachthoreca. Dan mag iedereen met een negatieve test naar binnen. Zorgminister Kuipers wil daarover gaan praten met clubs. Eh, specifiek in deze situatie wil ik in overleg met de sector... en dat gaat uiteraard dan met mijn collega. Alles mag nu open tot 10 uur, maar daar hebben club, clubs niks aan, dus blijven ze dicht. We struinen massaal Sunweb, Eliza Was Here en Corendon af. Vakantieboekingen schieten weer omhoog. Een last-minute wintersport is bijvoorbeeld populair. En mensen kiezen ook voor luxere vakanties. Meerdere boekingssites zeggen dat ze records breken. Een postbode uit Eindhoven stopte jarenlang brieven, kaarten en poststukken in zijn tas om ze mee te nemen naar huis. Daar kwam PostNL achter doordat hij vorige week niet op zijn werk kwam opdagen. Een collega zocht hem op en zag de man tussen stapels post zitten. Maar alles was zo vies en kapot dat het niet meer bezorgd kon worden. De bezorger staat op non-actief. En de cavia was populair tijdens de lockdown. Veel mensen kochten er eentje. Net als puppies, katten en hamsters trouwens. Maar nu blijkt dat veel mensen er weer vanaf willen. De dierenopvang in Bakkenveen in Friesland zit bijna vol. Vooral met cavia's. We horen heel veel, eh, de kinderen kijken er niet meer naar om. En vooral in de, nou ja, een beetje eind van de coronaperiode, toen alles weer wat meer open kon. Toen hebben we gewoon heel veel cavia's binnengekregen. Um, we kijken vooral eh, wat het verhaal daarachter is. Is er echt nood bij? Hebben we altijd plek? De afgelopen week zijn er zo'n 25 cavia's uit de opvang in Friesland naar een nieuwe baas gegaan. Het weer bewolkt, op sommige plekken regen. In de loop van de middag vanuit het noorden wat zon en een graad of 8. Morgen droog en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de West en Blarikum 6 kilometer met bijna een uur vertraging.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 Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely. far. <laughs> I'm your main target. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. too funny. Now I hate you.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 Bij het RIVM zijn ruim 64.000 nieuwe positieve tests gemeld. De trend is nog steeds stijgend. Op weekbasis is er een stijging van 61 procent. In de ziekenhuizen loopt de bezetting juist nog steeds terug. Er liggen nu 1131 coronapatiënten, 23 minder dan gisteren. Het Europese Geneesmiddelenbureau, EMA, heeft de coronapil van Pfizer goedgekeurd. Dat middel is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op corona. Ze moeten ook bij een risicogroep horen, maar geen extra zuurstof toegediend krijgen. Het weer in het noorden steeds meer zon. In het zuiden is het nog bewolkt met soms ook regen. Morgen droog, af en toe zon en dan ook weer net als vandaag een graad of acht. when I lose control Some patience, some patience. Just let me know.